9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen in bijna 10 jaar. Pas in 2009 ging de VN het aantal burgerslachtoffers systematisch bijhouden. In Afghanistan vielen vorig jaar ruim 3800 burgerdoden. Met gewonden erbij komt de VN uit op bijna 11.000 burgerslachtoffers. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van 11 procent. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zelfmoordaanslagen door terreurgroep IS en het gestegen aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten. Bij een aantal grensposten in Venezuela is het tot ongeregeldheden gekomen. Zeker twee mensen kwamen om en er zijn honderden gewonden. Het liep uit de hand toen vrachtwagens met hulpgoederen Venezuela wilden binnenrijden. Venezolaanse militairen verhinderden dat door rubberkogels en traangasgranaten af te vuren. Zelfverklaard interim-president en oppositieleider Guaido had gezegd dat voedsel en medicijnen het land in zouden worden gebracht. Maar president Maduro is daartegen. Maduro verbrak gisteren ook de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia. Diplomaten uit dat land hebben te horen gekregen dat ze binnen 24 uur Venezuela moeten verlaten. De Saoedische prinses Rema wordt de eerste vrouwelijke ambassadeur van dat land in de Verenigde Staten. Ze volgt een zoon van koning Salman op. Prinses Rema staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. Ze werkte onder meer bij een Saudische organisatie die vrouwen aanmoedigt te gaan sporten. En ze bracht het thema borstkanker onder de aandacht. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De reis dwars door China duurt zeker twee dagen. Kim heeft in Hanoi opnieuw een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het wordt de tweede keer dat ze elkaar treffen. Verwacht wordt dat Kim Trump zal vragen de sancties tegen Noord-Korea te verlichten. Het weer, zonnig vandaag, vanmiddag ook kans op wat sluierbewolking. 12 tot 15 graden wordt het. De rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden.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 Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Hallo Mary Lou. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Stefania belooft nog betere songs op zijn nieuwe album dan op zijn debuut. Hij is met crowdfunding bezig om het allemaal voor elkaar te krijgen.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 Trying to Get Over You is geschreven en opgenomen door Vince Gill. Het werd uitgebracht in januari 1994 als de vijfde single van zijn album I Still Believe in You. Het nummer bereikte de top van de charts. Whenever You Come Around bleef uiteindelijk steek op een tweede positie in datzelfde jaar. Beide songs gaan we naar luisteren. Crossroads, nummer 1 country hit. ingrediënten zijn aanwezig om er een mooi feestje van te maken. Brenda Cray met reggae en rum. cover van deze week. De Grasslers zijn afkomstig uit het zuiden van Frankrijk... waar ze regelmatig optreden met een mix van standaard bluegrass... en covers die ze omschrijven als popgrass. Zo vertolken ze ook hun versie van Hello Mary Lou. You passed me by one sunny day. Flash those big brown eyes my way, and oh, I wanted you forevermore. Now I'm not when I get around. I swear my feet stuck in the ground, though I never did meet you before. Hello. Met Hi Ho Rita houdt Jordan Robert Kirk het midden tussen country en Americana. took them all presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Reeds in 1954 richtte Carl Mann zijn eerste band op. Het succes kwam echter pas in 1959 toen hij met een rockabilly-versie van de miljoenenkraker Mona Lisa scoorde. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, man, I've named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, is it lonely, you have a name you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Just like the lady a cold and lonely, lovely work of art. Just a cold and lonely, lovely work of art. De opvolger, Pretend, bereikte ook nog een hitnotering en daarna was het gedaan met de successen van Carl Mann. Hij treedt nog sporadisch op, maar dat is ook niet zo verwonderlijk, want hij is inmiddels 77 jaar. Na Pretend kun je nog genieten van Carl's versie van Kansas City. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share. pretending just like me. info at crossroadsmusic.nl Going to Kansas City, Kansas City, here I come. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some great ons. Nu weer naar het heden. Desert Dwelling Mama met daarop Queen of the Trailer Park is een oprechte en emotionele vertaling van het leven in het Westen door middel van een bluesy sound en soulvolle songwriting, waar Adrian onbekend is geworden. Well, I live in a print red line, 1960 upon single Cowboy music is alive and well. Luister maar naar The Rusted Gun van Cash Black. Me and the boys, we just got paid and we're looking for some fun. We tied our horses at the bar, called The Rusted Gun. Kenny threw some silver down, said, boys, let's have a night. And when Kenny says those magic words, it means let's start a fight took a shot of whiskey in the honor of our brand. And after two or three more weren't afraid of any man. Kenny threw a shot glass at the mirror and made a crash. He said, I'm through with drinking, boys, it's time to kick some ass. Bartender, he told us four, you're gonna pay for this. The four of us just laughed at him and had ourselves a piss. Then a solemn hush had made its way across the bar. Cause at the swinging door there stood a man with a silver star. He told us, boys, my name is Cap, and it's time for you to leave. Now, all of you just pay your tab and apologize to Steve. We all smartened up, and we're about to pay the fee. Until that old man said, or I'll bend you across my knee. Kenny threw a punch and then the sheriff kicked his nuts. Then he slapped old Kenny's face and kneed him in the guts. Kate had grabbed a bottle and he threw it with all his might. And it would have hit him if the sheriff was blessed with height. Kenny, he was on the floor and Katie threw a kick. Then the sheriff caught his foot and kicked him in the dick. Ryan jumped in the fight and grabbed him by the beard. Now I've been in a lot of fights, but that technique was weird. Ryan had a fist of beer and the sheriff gouged his eyes. Then he put Ryan on his knees and made him apologize. Then the sheriff looked at me and he made an evil sneer raised my hands and I said, Sheriff, thank God you're here. He said, That was clever, son, but you won't get away with this. Then he cuffed all four of us right around the wrist. He said, You boys better thank your luck at night we closed the jail. So then he had a drink on us and he cuffed us to the rail. So if you go to town, boys, and you're looking for some fun, If you're going drinking, don't go in the rusted gun. Getipt voor de top. Geïnspireerd door artiesten variërend van Buck Owens tot Joni Mitchell en de bluegrass community waar ze volwassen werd, schrijft Joby Richo songs zoals Working Girl Blues, die klassieke countrygeluiden combineren met de moderne gevoeligheden. Free, is nieuw van de 13-jarige Skylar Olivia Mayton. locked up in a lonely cage. Never seen my feet bound by shackles or chains. I got independence running through my veins. Gonna take this life of mine. Zijn eerste song verscheen al in 2010. Jammer dat Edison Johnson nog nooit het grote publiek heeft bereikt. Met Turntable Blues wacht hij een nieuwe poging. spinning round and so has the room. Well, I found better ways to live with memories, knowing that there ain't no sympathy. to forget her cheating lies. Was old turntable a fifth, of black label, in her favorite pads Patsy Cline. So the record has been spinning round, and so has the room. The bottle has been talking since the needle hit the grooves. I asked it when I'd see her, it said, No time soon. So the record has been spinning round, and tear falls down beside this broken picture on the ground. With every scratch and every skip, I pour another round. Yeah, crazy wasn't easy to ignore. And walking after midnight tried to talk me out the door. Well, I hear I fall pieces, now I'm crumbling to the floor. So the record has been spinning round, and so has the room. The bottle has been talking since needle hit the grooves. I asked it when I'd see her, it said, No time soon, so the record has been spinning round, and so has the room. Well, the record has been spinning round, and komt eraan.